Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Na de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen zijn vanmiddag acht mensen opgepakt. Volgens de politie was de sfeer grimmig en zijn er rond het stadion in Leeuwarden veel vernielingen aangericht. Aanhangers van de clubs bekogelden elkaar en de politie. Een politiepaard raakte gewond. Nederlandse boksers doen voorlopig niet mee aan evenementen die worden georganiseerd door de internationale boksbond IBA. Dat heeft de Nederlandse bond besloten... omdat de IBA boxers uit Rusland en Belarus... weer onder hun eigen vlag laat meedoen aan internationale toernooien. Nederland gaat daarom niet naar het WK voor vrouwen volgende maand in India. Onder meer de VS en Canada doen daar om dezelfde reden niet aan mee. Het is nog niet duidelijk of ook in Nederland de boeken van Roald Daal worden aangepast. De komende tijd wordt daarover overlegd, zegt de uitgeverij. Die is kritisch dat de Britse uitgeverij honderden passages en typeringen in boeken van Daal heeft veranderd, omdat ze niet bij deze tijd zouden passen. In het streekvervoer wordt komende woensdag en vrijdag opnieuw gestaakt voor een betere CAO, melden vakbonden FNV en CNV. Twee weken geleden werd er ook al gestaakt. FNV zegt dat de stakingen van komende week het begin zijn van een reeks werkonderbrekingen. De vakbond wil maatregelen om de werkdruk te verlagen en lonen die meestijgen met de inflatie. Maar volgens de werkgevers is daar geen geld voor. Onder de CAO voor het streekvervoer vallen zo'n 13.000 mensen. In de eredivisie heeft NEC vanavond gewonnen bij Excelsior. In Rotterdam werd het 3-0 voor de ploeg aan Nijmegen. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad of 5.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 wanna love you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, baby. I wanna be a man. I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for? She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance.